4 uur. Kees Groot met het NOS-journaal. Het kabinet stelt een onderzoek in naar de mogelijke gezagscrisis bij de extra beveiligde inrichting in Vught. Veel personeel zit door stress, werkdruk of ziekte thuis. Volgens de Telegraaf voert de directeur een dictatoriaal bewind en is er sprake van een doofpotcultuur. Minister Blok spreekt over een ernstig signaal. In het vraaguurtje zei hij dat een gezagscrisis ernstig is en dat er daarom serieus onderzoek naar moet worden gedaan. Het politienummer 0900 8844 kampt met een storing. In Brabant, Zeeland, een groot deel van Midden-Nederland en het oosten van het land is het nummer voor niet spoedeisende zaken onbereikbaar. De oorzaak van de storing is nog onbekend. Alarmnummer 112 werkt wel. De Italiaanse politie heeft vanochtend tientallen vluchtelingen uit de grensstad Ventimiglia verwijderd. Op beelden van de Italiaanse televisie is te zien dat het er soms hardhandig aan toe ging. De vluchtelingen zijn in bussen van het Rode Kruis gezet. Waar ze nu zijn is niet duidelijk. In de grensstad bivakkeert al dagenlang een groot aantal vluchtelingen. Ze willen verder Europa inreizen, maar worden door de Italiaanse politie tegengehouden. In de Amerikaanse studentenstad Berkeley bij San Francisco zijn vijf doden gevallen toen een balkon instortte. Zeker acht mensen raakten zwaar gewond. Het balkon stortte van de vierde verdieping bovenop een balkon van de derde verdieping. Het ongeluk gebeurde rond één uur s'nachts. nachts. Onder de doden zijn een paar Ierse studenten. Rond de duizend rijksambtenaren uit de noordelijke provincies hebben vanmiddag in Leeuwarden gedemonstreerd voor, een betere, voor betere arbeidsvoorwaarden. De ambtenaren zitten al ruim vier jaar zonder nieuwe CAO. Ze vinden onder meer dat ze na de economische crisis recht hebben op een loonsverhoging van 3%. Maar het kabinet zegt daarvoor geen geld te hebben. Het weer, af en toe zon en op de meeste plaatsen is het droog. Het is 14 tot 18 graden. Morgen begint met zon, later vanuit het noorden weer regen. Het is dan op veel plaatsen meer dan 20 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Op de A9 Amstelveen richting Alkmaar staat 2 kilometer file bij afrit Haarlem-Zuid. Op de A20 hoek van Holland richting Gouda tussen Spaanse polder en Rotterdam-Krooswijk 3 kilometer. En 15 Maasvlakte richting Rotterdam 5 kilometer file tussen Rozenburg en Spijkenisse.